Een van de verdachten van de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca is opgepakt voor mijn eet. Betekent dat hij zou hebben gelogen tegen de rechter. Verslaggever Sjoerd Stoop van NH Nieuws volgt de zaak. Sjoerd, hoe zit dit? Ja, het gaat allemaal over wat er gebeurd is na die bewuste mishandelingen op de boulevard in El Arenal in Mallorca. De ze me heeft verteld dat hij eh, eenmaal terug in de vakantievilla waar ze dan verbleef een glaasje water heeft gedronken en toen naar bed is gegaan. En hij zegt tegenover de rechter dat hij niet over die mishandeling heeft gesproken met zijn vrienden. Nou, dat blijkt een stuk anders in de stilte zitten. Want voor de rechter bleek namelijk vanmorgen dat hij op een filmpje staat. Dat is een, eh, Snapchat-filmpje van een van de andere verdachten. Die verdachte laat daar eh, zijn beschadigde knokkels zien en vertelt ook te hebben gevochten. En Martijn T. staat daar ook op en hij zit op tafel. Dus de rechter denkt dat het heel anders is gaat dan hij verteld heeft. Er staan in totaal negen verdachten voor de rechter voor de dodelijke mishandeling. Er moet snel betere opvang worden geregeld voor asielzoekers in ons land. Als AZC's vol zijn, komen die nu op noodplekken terecht... waar de bol niet goed voor elkaar is. Vluchtelingenwerk de overheid en het COA die de opvang regelt voor de rechter... zegt verslaggever Ellen Kamphorst. Per direct hebben asielzoekers recht op drinkwater en voldoende eten. En binnen negen maanden moet die opvang echt verbeterd zijn. Bij de crisisopvang hebben we het over die tijdelijke sporthallen... die evenementenhallen waar mensen in die, in die bedjes slapen... En dat moet gewoon straks verleden tijd zijn. Want vanaf dat moment, over negen maanden dus... hebben alle asielzoekers recht op een slaapkamer met een deur. Voor jonge asielzoekers onder de 18 moet het nog sneller. Voor hen moet direct een veilige plek worden geregeld. Bij een explosie in een woonwijk in Utrecht... is vannacht een jongen van 17 gewond geraakt. De politie vond hem op straat. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie zoekt camerabeelden. En super oplichter. Anna Sorokin is op vrije voeten. De Russische, ook wel bekend onder de naam Anna Delvey... werd wereldberoemd door de Netflix-serie Inventing Anna... geïnspireerd op haar leven. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. Ze zat vast in New York omdat er visum verlopen was... maar omdat ze geen gevaar zou vormen voor anderen mag ze uit de bak. Wel moet ze 10.000 dollar borg betalen en mag ze niet op social media.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 that's all that counts. So don't you worry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 There's nothing to it, and you only had to listen to yourself. ZFM. Hey, jerk, you work. This boy's got better things to do. Hell, ain't never gonna work. Get down in the dirt. I choose to cruise. girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. One, two, three, rest.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 this is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

梦。 Oh.